2005, 6 en 7. Luister echt de even. <laughs> Yo. Ik ben een van vrouwen houden, want ik hou zo van vrouwen. Hoe liever, hoe lekkerder, hoe lauwer, hoe stouter, hoe sexier. Hoe gauwer, wauw, wauw, de sound van mijn lofzang zal zijn. Want ik shower zoet, zuur, sweet and sour. Hele dagen, weken, maanden, gast, ik ben niet te houden. Ben niet meer de ouwe, ik zeg het je ouwe. En wat is nou het lauwe? Nog meer ouds in de flow en het wordt flauwer. Maar het lauwe is welke vrouwen kan power, nou nog vertrouwen. Bergen, beloof nooit gouden. Nee, ik geef ze. Voel vrouwen, lichaam en geest. Ik beleef ze, maar chicks met een attitude die liegen, ik vergeef ze. Dus nooit van mijn leven. En voor alle douches die me voelen, zoen in je nek. Voor chicks die niet checken voor tags voel hè, deze track. Oké schat, kan je regel 1 onthouden? Zeg nooit. Ik ben hier voor Gertjan niet voor Brainpow. Lief niet tegen mijn schaart. Want weet je wat? Die praatjes dame, ik geloof er niets van. Niets van. geloof er niets van, niets van. Ik weet, het klinkt ongenadig, hè? Hard wijf, tja, maar roem kan beschadigen. En nu je regel 1 weet uit het eerste couplet, kun je die omzeilen en me dat niet melden in bed. Je wil me dedication, oh. wacht even, wil met me deden. Maar onderwel bal in mijn beste mattie en ik weet het. Je was waarschijnlijk al een gehaaide trut in je vlieg. Maar omdat ik een BN'er ben, betekent niet dat ik lieg. En dan is er meer. Ik zal je naam niet noemen, maar door jou voel ik pas echt wat EPMD bedoelde. Een gold digger, Jesus Mina, nou hou maar op. Meer een een graafster, ja, een wauw en een flop. En ik hoop dat je volgende vriend gaat checken wat hij hokt. Je bent nog uitgekookter dan braak hekken als hij stopt. En whatever je verder nog hebt te zeggen, vind ik flop. Whatever, het is op, dus laat maar kleppen met die schop. Lief niet tegen mijn schaart, wat weet je waard? Die plaatjes daar, maar ik geloof er niets van, niets van. Ik geloof er niets van, niets van. Lekker pil, whatever ik wil. Zou dit nou liefde en of lust zijn? Heb je hem door? Dan kunnen we beginnen. Geen media, geen camera's, geheide praatjes of niks. Lekker pil, Vraag je in mijn buurt niet als een loeder. De enige vrouw die ik vertrouw, dat is mijn moeder. En verder nog mijn zussen, mijn oma en een enkele vriendin. En verder heb ik echt niet zomaar zoveel zin in die afgezaagde praatjes. Achterhaalde dames met vage lagen, frokse fratsen en nare daden. Je dacht toch niet dat je charmant was? Ik dacht dat Halo Man op widescreen DVD transparant was. Noem het negatief, verhit of door liefde verbitterd, verliefd en verknipt. En alsjeblieft, ik vertik het om hier voor niets te gaan zitten. Hier op beats te gaan spitten of hier uit trieste zieligheid op lieve liedjes te dit is typisch wat dieper. Dit gaat niet om liefde, mijn liefje. Niet om lieve typjes. Schattige briefjes. En harte diefjes. Want lief is wat deze diepe MC echt niets liever is. Net zo lief als hij voor zijn diepste liefde muziek ook is. En liever niet voor je freak die voor het liefde verzieken is. Dit is niet voor mijn liefde die later ooit mijn unieke is. Dit is voor gietjes voor wie je zonder roem niets is. Voel je je aangesproken, ben jij dus niet wat mijn type is. Lief niet tegen me schijnt. Wat weet je waard? geloven, niets van, niets van. Wat is dit, wat is dat, wat is deze? Gozer aan het uitvreten. Brain power. Sam, what up? Niets van. Yo. Lieg niet tegen mijn schaar. Wat weet je wat? Je praatjes daar, maar ik geloof er niets van. Niets van.